Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump blijft volhouden dat hij de Amerikaanse verkiezingen heeft gewonnen. Dat blijkt uit de eerste berichten die hij op Twitter heeft geplaatst... sinds Joe Biden tot winnaar werd uitgeroepen. In hoofdletters schrijft Trump dat waarnemers bij de stemlokalen werden geweigerd... en dat miljoenen mensen stemformulieren toegestuurd hebben gekregen... zonder dat ze daarom hadden gevraagd. In een volgende tweet schrijft Trump dat hij 71 miljoen legale stemmen heeft gekregen. Een record voor een zittend president. Trump kwam een paar uur geleden terug op het Witte Huis... nadat hij op de golfbaan had gehoord dat grote nieuwszenders Biden tot winnaar hadden uitgeroepen. Hij werd opgewacht door zowel aanhangers als tegenstanders. Ook op andere plaatsen gingen mensen de straat op. Ofwel om de overwinning van Biden te vieren... ofwel om hun woede te uiten over de gang van zaken. In de staat Georgia stonden ongeveer duizend mensen voor een overheidsgebouw. Ze scandeerden leuzen als dit is niet voorbij en nepnieuws. Straks om twee uur Nederlandse tijd houdt Biden een toespraak. In het Spijkerkwartier in Arnhem is een herdenking gehouden voor de 73-jarige man... die vorige week overleed nadat hij eind oktober op straat was mishandeld. Buurtbewoners legden in de Spijkerstraat bloemen neer. Ook burgemeester Marcouche van Arnhem was erbij. In de zaak zitten nog vier verdachten vast. Er zijn geruchten dat de mishandeling te maken heeft met homohaat... maar de politie zegt daar niets over. ADO Den Haag heeft trainer Rankovic ontslagen vanwege de slechte resultaten. Hij zat pas acht wedstrijden op de bank bij de club. Vorige week zijn de assistenten van Rankovic ook al de laan uitgestuurd. ADO verloor de afgelopen avond in eigen huis met 4-2 van FC Twente. Het was de zesde nederlaag al dit seizoen. ADO staat 16e in de eredivisie. Het weer. Het is op de meeste plaatsen helder. Minima vannacht tussen 3 en 6 graden. In het noordoosten net boven het vriespunt met kans op mist. Overdag is het zonnig met hier en daar sluierwolken. Het wordt 12 tot 17 graden.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 feel so close, yeah I've been trying to find a meaning For the things that I believed in But it always took me back right to the start in fleeting moments. But if I'm being honest, you're still the only thing that matters in my life. Oh, in my life, hey. Eh? And even though I'm far away now, our bond will never break in somehow. The way I feel will never fade, it stays the same. We never change it. And a thousand miles just ain't that far when you're with me.